De eigenaar is meegenomen voor verhoor. Het vliegverkeer is stilgelegd. Drie aankomende vliegtuigen zijn geland op de militaire luchthaven naast Eindhoven Airport. Daar staan ze met hun passagiers te wachten. De explosieve opruimingsdienst is gearriveerd en begint een onderzoek. Minister Eurlings wil van ProRail en NS een evaluatie van de winterproblemen van de afgelopen dagen op het spoor. Daaruit kunnen dan lessen worden getrokken. De minister reageert hiermee op kritiek van onder meer Rover. Volgens de reizigersorganisatie komt het verkeersinfarct op het spoor door bezuinigingen bij ProRail. De spoorbeheerder zegt dat er de afgelopen jaren juist in het spoor is geïnvesteerd. ProRail heeft er naar eigen zeggen de afgelopen dagen alles aan gedaan om het spoor in beweging te houden. Overigens geldt ook vandaag nog een negatief reisadvies voor de trein. ProRail besluit vanmiddag of er morgen meer treinen kunnen rijden. Op luchthaven Schiphol zijn alle banen in gebruik. De luchthaven heeft vooral last van de problemen op vliegvelden elders in Europa. Nederlanders kopen steeds vaker een racefiets. In vijf jaar tijd is het aantal verkochte racefietsen meer dan verdubbeld. Tot 30.000, zegt de BOVAG. De brancheorganisatie schrijft de opmars van de racefiets toe aan de trend dat steeds meer mensen gezond willen leven. Bovendien is fietsen milieuvriendelijk. Verwacht wordt dat het aantal verkochte racefietsen volgend jaar verder toeneemt tot 36.000. Dat komt onder meer door de internationale wielerwedstrijden die in Nederland van start gaan. Komend jaar begint de Ronde van Frankrijk in Rotterdam en de Ronde van Italië in Amsterdam. Het weer. Vanmiddag soms wat zon, maar ook kans op een winterse bui. De temperatuur ligt rond of net boven het nul. Ook vanavond nog een winterse bui, maar dan wordt het wel geleidelijk droger.